Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het Britse parlement tegen een referendum over Europa gestemd. In het referendum zouden Britten gevraagd worden of ze hun land in de Europese Unie willen houden, eruit willen stappen of opnieuw over het lidmaatschap willen onderhandelen. Het idee kwam van een aantal parlementsleden van de conservatieve partij, terwijl het kabinet van hun eigen premier Cameron tegen het referendum is. Volgens Cameron zijn er tijdens een crisis andere prioriteiten dan het EU-lidmaatschap ter discussie stellen. Meer dan een kwart van de conservatieve fractie stemde voor het referendum, maar dat was niet genoeg voor een meerderheid. In Groot-Brittannië groeit de weerstand tegen Europa en de euro. Britten behoren niet tot de eurozone, maar hebben toch last van de eurocrisis. De vijftiende en laatste zetel in de VN-veiligheidsraad gaat naar Azerbeidzjan. De voormalige Sovjet-republiek was in een felle strijd verwikkeld met Slovenië... Maar dat land trok zich terug nadat 17 stemrondes geen beslissing hadden gebracht. Onduidelijk is waarom. De VN-veiligheidsraad telt vijf landen die een permanente zetel hebben. Van de overige tien zetels wisselen er elk jaar vijf. Afgelopen vrijdag werden Togo, Marokko, Guatemala en Pakistan al verkozen. Zetels in de Veiligheidsraad zijn gewild omdat ze een land laten meebeslissen over internationale vrede en veiligheid. De machtigste vrouw van Nederland is volgens Maandblad opzij Angeline Kemna, hoofdbeleggingen van pensioenuitvoerder APG. De jury zegt dat Kemna een geweldige en eigen stempel drukt op de financiële sector en intussen oog houdt voor duurzame maatschappelijke ontwikkelingen. Het is de derde keer dat opzij een top 100 van invloedrijke vrouwen heeft samengesteld. Vorige nummers 1 waren koningin Beatrix en FNV-voorzitter Jongerius. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten bewolking. Minima tussen 4 en 10 graden. Komende dag zwaar bewolkt.